Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De hoogste militair van Nederland denkt dat demissionair premier Rutte best NAVO-baas kan worden. Met alle ervaring die Rutte heeft maakt hij de allermeeste kans, zei de commandant der strijdkrachten bij WNL op zondag. Hij begrijpt donders goed dat de NAVO een eh, bondgenootschap is van een heleboel landen uh, die uiteindelijk die veiligheid moeten garanderen. En ik denk dat met de kennis en kunde die hij heeft opgedaan eh, als minister-president, dat hij dat nou heel goed kan gebruiken. Hm. En u denkt dat u een goede kans maakt? Ja, dat denk ik zeker. Ja. gaan we zien. Rutte zei laatst dat hij wel interesse heeft om Jens Stoltenberg op te volgen als NAVO-baas. Bij een ongeluk gisteravond op de A76 bij Geleen in Limburg... zijn twee vrouwen en een baby gewond geraakt. Een van de vrouwen was er ernstig aan toe. Er waren in totaal vijf auto's bij dat ongeluk betrokken. En de mogelijke veroorzaker is doorgereden. Poppodium Tivoli Vredeburg in Utrecht schrapt vandaag alle voorstellingen... omdat er vanochtend een man is doodgestoken in het gebouw. De dader is nog steeds op de vlucht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor die steekpartij. En Taylor Swift heeft haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld... na de dood van een fan door oververhitting. Door de extreme hitte in Rio waren al duizend fans flauwgevallen. Gisteren zat het stadion in Rio al bijna vol... toen de fans ineens kregen te horen dat de boel werd afgeblazen. De Zoals het er nu uitziet wordt het concert morgen ingehaald. In Brazilië is het sinds een paar dagen een hittegolf met temperaturen van rond de 39 graden. En dan nog het weer. Nu op de meeste plekken droog. Het zonnetje kan ook nog even doorkomen. Vanmiddag komt er wel regen aan vanuit het westen met een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Een half uur vertraging.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 You said that you never intended to break up our scene in this way. pretending, baby, it could happen to us. if I've seen in this way But there ain't any use pretending It could happen to me. tot aan het eind.